1 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. De link tussen het Zika-virus en afwijkingen bij baby's is bewezen. Dat stelt het Amerikaanse Volksgezondheidsinstituut CDC. Zika leidt tot microcefalie, dat is een aandoening van het zenuwstelsel. Doordat de schedel van de baby te klein is, ontstaan ontwikkelingsstoornissen. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO stelde begin deze maand al dat daar sterke aanwijzingen voor waren. De busstaking van morgenavond in Almere gaat niet door. De gemeente en de vakbonden hebben een akkoord gesloten over maatregelen om de veiligheid voor chauffeurs te verbeteren. Zo worden de cabines veiliger gemaakt, komen er extra beveiligers in de bussen en is het straks niet meer mogelijk om nog met contant geld te betalen, meldt Omroep Flevoland. Het kabinet krijgt meer tijd om te besluiten wat er moet gebeuren met de uitslag van het Oekraïne-referendum. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt het kabinet in die aanpak, bleek tijdens een debat. Premier Rutte had de Kamer om extra tijd gevraagd. en wil komende tijd de bezwaren van de Nederlandse nee-stemmers bespreken met de andere EU-landen. De Koninklijke Nederlandse Munt wil een speciale herdenkingsmunt voor Johan Cruijff. Het bedrijf is daarover in overleg met de familie en nabestaanden van de voetballer. Volgens de wet mag er niet voor elke gebeurtenis een munt worden geslagen. Maar de commercieel directeur van de munt denkt dat de legendarische nummer 14 wel aan de voorwaarden voldoet. En titelverdediger FC Barcelona is uitgeschakeld in de Champions League. Atletico Madrid, dat PSV uitschakelde in de vorige ronde na strafschoppen, won de return in de kwartfinales met 2-0. Bayern München staat voor de vijfde keer op rij in de halve finales door het 2-2 gelijkspel in Portugal tegen Benfica.